uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Het is nog steeds zo dat de verspreiding van het coronavirus in Nederland... onder controle kan worden gebracht, zeggen de gezondheidsautoriteiten. Gisteren kregen Brabanders met een lichte verkoudheid of koorts... het advies om dit weekend thuis te blijven. Maar de landelijke GGD denkt dat dat tijdelijk is. In Frankrijk hebben verdedigster Annick Nauwert en keeperstrainer Erskine Schoenmakers... het trainingskamp van de Nederlandse voetbalsters verlaten... Dat gebeurde uit voorzorg vanwege het coronavirus. Beiden komen uit Brabant en hebben last van hoesten en verkoudheid. Israël denkt erover om Nederlanders niet meer toe te laten... uit angst voor coronabesmetting. Sinds enkele dagen zijn reizigers uit Duitsland, Frankrijk, Spanje... Oostenrijk en Zwitserland al niet welkom in Israël. Een begrafenis in Baskeland in Noord-Spanje... is de grootste besmettingshaard van het land geworden, meldt de krant El País... Meer dan 60 bezoekers en hun contacten zijn besmet geraakt. De PvdA-leden willen een progressief akkoord met GroenLinks sluiten... maar ze willen niet met een gezamenlijke kandidatenlijst aan de verkiezingen meedoen. Op het PvdA-congres in Nieuwegein is daarover gestemd. Eerder deze week kondigden de PvdA, GroenLinks en de SP aan... dat ze samen willen proberen de belastingplannen van het kabinet bij te sturen... maar een grote groep PvdA-leden vindt deze linkse samenwerking niet ver genoeg gaan. De Amsterdamse zaalvoetbalvereniging Maccabi zet bij risicowedstrijden beveiliging in... om antisemitisch geweld tegen spelers te voorkomen. De clubvoorzitter zegt in NRC dat hij vindt dat de KNVB te weinig doet... met meldingen van antisemitisme. Wat die beveiliging inhoudt en hoe vaak die wordt ingezet, wil hij niet zeggen. Het weer, periode met zon, maar ook nog wel een kans op een lichte bui. Het is vanmiddag 8 tot 10 graden. Morgen is het bewolkt, zijn er perioden met regen. Pas later op de dag kans op wat zon... Na het weekend wisselvallig bij 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De wegwerkzaamheden aan de Leegwaterbrug bij Alkmaar in de N242 zorgen ook nu voor oponthoud. Vooral op de A9 richting Alkmaar. Het staat daar vast tussen Akersloot en knooppunt Kooimeer, want er zijn al twee rijstroken dicht.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 Et pour les mains d'un homme, c'est plus qu'il n'en faut. Sur toutes ses facettes quand je veux négocier un amoureux parcours, elle s'échauffe vite et part au quart de tour, nerveuse et dynamique. À peine un tour d'essai au circuit des passions, elle se place en force, en pôle position, rondissant et magique. Pour devenir champion de cette Formule 1, il m'a fallu passer les tests et point par point affirmer mes ressources. Ne jamais courir ailleurs à contresens ou bien être surpris par la panne d'essence Au milieu de la course car elle n'a jamais le plus petit raté, possédant sur ce point un réservoir d'idées vraiment, vraiment phénoménal. Pour ce qui est du bonheur, carburant au super, dans la compétition jamais elle ne perd. La tête et les pédales. Maman m'est carrossé comme une formule. C'était un joyau unique, un modèle fait main. Merveilleux prototype qui négocie nos joies sur les chapeaux de roue. Dans les rallyes de nuit où l'amour nous rend fou, fous. Quand nous faisons équipe au petit jour après le tour d'honneur. Elle tente est glorieuse, elle pose son cœur. Et la Sur ma poitrine en feu par moments, je me sens sur la plus haute marche au podium des amants. Comblé d'amour sportive. Un carrosses carrossé comme une Formule de la ligne des jambes à la pointe des seins. Oui, c'est une œuvre parfaite. Elle a changé ma vie, j'en suis fou d'amour. Elle est ma raison d'être et hante nuit et jour. Et mon cœur et ma tête. mon cœur et ma tête. zo begonnen we het tweede uur van ZFM Jazz... met onze ZFM-artiest van vandaag, Charles Aznavour. We blijven nog even in eh, de Franse sferen. En ik heb nu voor u klaarstaan een opname van eh, twee Franse jazzgrootheden... Michel Petrucciani en Stefan Grappelli. Eh, natuurlijk Michel Petrucciani op piano en de ander Grappelli op viool. Ze worden begeleid door George Morales op bas en Roy Haynes op drums. En het is een opname uit 1996 op dryfus Jazz. De cd is genaamd Flamingo en we gaan luisteren, luisteren naar de standard Sweet Georgia Brown. Brown swingde toch wel even de pan uit. Inmiddels eh, heb ik uh, Mary Duis en Jean-Toets Tielemans weer eh, gevonden. ik vertelde u net voor het nieuws dat dat het waarschijnlijk een privéopname is <clears throat> uit 97 met Willem Duis zelf op de piano.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 medals we won. The bell you rang to prove that you were strong. The things we did last summer. I'll remember all winter long. we used to pack. We never could explain that sudden summer rain, the looks we got when we got back. The leaves began to fade like promises we made dat was Mary Duis met Jean Toets Tielemans. En mijn verhaal over de piano met Willem, dat klopte dus niet... want <clears throat> we hoorden alleen gitaar en bas. Jammer genoeg staat op het cd-hoesje niet wie die muzici waren. We gaan een blokje doen nu wat in... Uh, <clears throat> pardon, we gaan een blokje doen wat eh, vooruitkijkt naar het concert morgen Jazz in de Krocht met Joke Bruis en eh, Jean-Marie eh, van Dam. ja, Jean-Marie van Dam en Frits Landersberg en Edwin Corsilius. <clears throat> er kan niemand meer in. Het is uitverkocht. Dat is tegenwoordig eh, regelmatig zo bij Jazz in de Krocht. En de echte jazzfans zijn daar natuurlijk ontzettend blij mee. En het bestuur niet in het minst. Eh, het nummer wat ik nu ga draaien... Eh, dat is een nummer waar Frits op staat. Joko komt dadelijk aan de beurt. Het is van zijn zelf uitgebrachte cd... Doelen Lente Hi-Fi Show 2003 opgenomen in 2002 eh, en uitgekomen dus in 2003 op bij Leo in de Power Sound Studio in Amsterdam. En eh, een eh, keur aan Nederlandse jazzartiesten staan erop. De vocale partijen worden hier gedaan door Wies Ingwersen en Purimahua, Julia Purimahua. Frits op vibrafoon en synthesizer, Karel Boulet piano en keyboard, Jimmy Haslip basgitaar, Hans Eikenaar drums en Jeroen Rijk percussie. We gaan luisteren naar Just to See You Again. Dreams can come. En u heeft onmiddellijk de stem herkend natuurlijk. Dit was Joke Bruis met de compositie van Billy Joel... New York State of Mind. Het was een opname uit 2003 en naast Joke hoorde u... Good Old Louis van Dijk op piano... Martien Oster op gitaar... Sjoerd Dijkhuizen op tenor... Edwin Corsilius op bas... en echtgenoot Frits Landersbergen op vibrafoon en drums... en Jeroen de Rijk op percussie. Het kwam van de cd Close to Me. In 2010 maakte Joke ook weer een, eh, een plaat getiteld On The Road. En eh, deze keer eh, was, werd zij naast door haar echtgenoot Frits Landersbergen... begeleid door het Rosenberg en Van Mullen trio... met Moses Rosenberg solo-gitaar, Johnny Rosenberg ritmegitaar en Sani van Mullum bas. En ook Jeroen de Rijk was hier present op percussie. We gaan luisteren naar Always on the Road. cd On Road uit 2010. We gaan het eh, blokje rond Joke Bruis eh, besluiten. Maar niet na gezegd te hebben dat voor degenen die eh, er morgen niet bij kunnen zijn... bij dat uitverkochte concert van Joke... jullie op deze manier toch nog weer even hebben kunnen genieten... van haar mooie jazzstem en van de swingende begeleiding die haar altijd voorstuurt. De laatste opname die we gaan draaien komt van de cd Young at Heart, The 50 Years Jubilee. Dat was in 2017, toen zat ze 50 jaar in het eh, vak. En daaromheen is toen een prachtig concert in de Doelen in Rotterdam georganiseerd door haar man Frits Landersbergen. Eh, met niet alleen een combo-begeleiding, maar met eh, de North Sea Symphonic Big Band and Orchestra. Het was een eh, fantastisch concert. En dat concert, daar is ook een studio-opname van gemaakt. 14 nummers. En ik draai het laatste nummer van deze cd... genaamd Too Close for Comfort. be smart. Behave, my heart. Don't upset your card when he's so close. Be soft, be sweet, but be discreet. Don't go off your beat. Be so close for comfort. Too close close, too close for comfort, please, not again. Too close, too close to know just when to say when. Be firm, be fair, be sure, beware. On your guard, take care when there's such. hiermee besluiten we het blokje rond Joke Bruis. Tijd weer voor het laatste nummer van onze ZFM Jazzartiest van vandaag, Charles Asnavour. Het nummer is getiteld Nos Avocats, Onze Advocaten. En het is een nogal cynisch, cynische tekst... waar Asnavour als geen ander het patent op had... over een huwelijk wat eh, met tegenstribbelen van de ouders... met twijfel van de ouders toch is doorgegaan. Een, vroeg huwelijk, een jong huwelijk. En wat inmiddels dreigt te stranden. En hij bezinkt dan ook die eh, rol van eh, de advocaten daarin... Eh, die grossieren in valse getuigenissen. Een typisch asnavoer tekstje, maar met een prachtige jazzy begeleiding. U gaat luisteren van de cd Asnavour 2000 hein, Nos Avocat. Nous avons vécu ensemble aveuglé d'amour. Mais le temps ne se ressemble pas jour après jour. Aujourd'hui, la tendre guerre a cédé le pas aux astuces et honoraires de nos avocats. Souviens-toi que notre route ne fut pas aisée nos parents ayant des doutes étaient opposés à ce mariage précoce dont l'issue est là. À présent sont à la noce que nos avocats. Tu fournis des fausses preuves, pourquoi s'en priver La pratique n'est pas neuve j'en ai au dossier. Dans cette joute hypocrite, truffée de coups bas, nous avons l'appui tacite de nos avocats. Et s'il faut que l'on fignole dans l'aberration, on dira que tu es folle, que j'ai des liaisons. Sans peur, on peut s'en remettre. Ils sont là pour ça. À ce qu'on appelle maître, à nos avocats. faux témoignages d'amis, de voisins. Le juriste ne s'engage pas sur ce terrain. Ce genre de stratégie est contraire en soi à la déontologie de nos avocats bloque le compte en banque et pour l'occasion, pour l'occasion, aucun de nous n'est en manque d'imagination. La procédure sévère peut durer des mois dans l'intérêt pécuniaire de nos avocats. Quand le verdict on le gobe perdu gagné. L'homme de loi plie sa robe, range ses dossiers. Il a enfin clos l'affaire, faut passer par là. C'est l'heure des honoraires de nos avocats. Mais bonne ou mauvaise cause, malgré quelques excès ils seront les virtuoses de notre procès. Avec plus ou moins de chance, la loi, c'est la loi, quelles qu'en soient les conséquences, et quoi qu'on en dise ou pense, il nous faut faire confiance à nos avocats. En dat was onze ZFM Jazzartiest voor zaterdag, Charles Asnavour. Het volgende nummer wat ik eh, u wil laten horen is van eh, een eh, in Nederland misschien niet zo bekende in Europa... maar in Amerika in zijn tijd wel een hele bekende drummer... Shelly Man and His Man. hij had ook een eigen jazzclub, genaamd The Manhole... En ik heb eh, van eh, die serie, van die opnames daar... dat, zijn, dat is een dubbel cd uit 1961. Eh, de Manhole zat in Hollywood. Heb ik een aantal fantastische opnamen op die twee cd's. Shelly Mann uiteraard op drums... Conte Candoli op trompet, Richie Kamuka op de sax, Russ Freeman op piano en Chuck, Chuck Burkhover op bas wie er op drums zat, dat kwam niet helemaal door. Misschien dat er geen drums bij zijn, dat weet ik niet maar helemaal uit mijn hoofd. We gaan in ieder geval luisteren naar een standard Every Time We Say Goodbye. something we can't leave out when we do a performance.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 Under my skin. I've Got You Under My Skin. Dat was natuurlijk Frank Sinatra van zijn beroemde concert in 1974 in Madison Square Garden, de main event. Eigenlijk zijn comeback concert nadat hij eerder had gezegd dat hij ermee uitscheet. En eh, ja, dit was eh, meer dan alleen maar Great American Songbook met die Woody Herman band erbij. Was dat echt ook een compleet jazzy event. We hebben al eerder eh, wat van Frits Landersbergen gehoord. Maar dat was altijd in een Nederlandse bezetting. En eh, zoals eh, sommigen van jullie weten... Frits heeft ook jarenlang... Eh, in, twee, zeg maar van 2010 tot 2020 en ook wel daarvoor... met Monty Alexander opgetreden. Als Monty in Europa was, maar ook als hij Japan-tournees maakte... was Frits vaak als sideman bij hem op tour. ik heb hier voor me liggen de cd Uplift 2 Higher eh, van Monty Alexander met Hassan Shakur op bas en Frits Landersbergen op drums. Het is een opname op Jazz Legacy uit 2013 en het nummer is getiteld Saint Thomas. onder de tonen, onder de tonen van St. Thomas gaan wij deze uitzending besluiten. Dank voor het luisteren. Veel plezier morgen voor degenen die een kaartje hebben bij Jazz in de Kocht. Morgenochtend van 10 tot 12 weer muziek en eh, jazzmuziek.